Rutte reageerde op de gebeurtenissen in de Haagse Schilderswijk... waar een aantal demonstraties uit de hand is gelopen. Gisteravond besloot burgemeester Van Aartsen dat in de wijk voorlopig geen demonstraties meer worden toegestaan. In Den Haag is de capitulatie van Japan herdacht, vandaag precies 69 jaar geleden. Tijdens de plechtigheid bij het Indisch monument werden de Nederlandse slachtoffers herdacht... die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië omkwamen. Namens het kabinet legde premier Rutte een krans. Oud-Kamervoorzitter Verbeet hield een korte toespraak. Een politieagent is door een man die hij wilde oppakken mishandeld. De man uit Eindhoven schopte de agent en sloeg hem met een glas op zijn hoofd. Daarna ging hij er vandoor. De agent raakte gewond aan zijn hoofd en had kneuzingen aan zijn armen en benen. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Daar kreeg hij 39 hechtingen. De dader is later op de avond alsnog opgepakt. Hij had zich verscholen in een schuurtje. Het belastingvrij schenken van maximaal een ton aan kinderen voor de aankoop van een huis stopt gewoon eind dit jaar. Het kabinet gaat de maatregel niet verlengen. De makelaarsvereniging NVM pleitte deze week nog voor verlenging, maar volgens minister Dijsselbloem van Financiën zit dat er niet in. Volgens hem was de constructie bedoeld als kickstart was voor de woningmarkt een groot succes, maar het is en blijft een eenmalige maatregel, zei hij. Het weer is een stevige bui, soms met onweer. Het KNMI waarschuwt voor gevaarlijk weer. Maar vooral in het westen en noorden schijnt ook de zon. En het wordt ongeveer 20 graden. Ook in het weekend wisselvallig en het wordt een graad of 19. Dit was het en hoor. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort voor 1 Brugge 3 kilometer. De A13 daarna richting Rotterdam voor knoop het Kleinpolderplein 3 bij Rotterdam op de A20 richting Gouda voor Rotterdam Centrum 2 kilometer.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 She was California. came to. All those things are nice, but it's not why I'm here. I will wipe away your tears simply by just loving you. to just shake it. Man, I want you to get down. Cause we hot tonight, baby.